De dinkel was overstroomd waardoor in de plaats Losser kelders en straten blank kwamen te staan. Op veel kwetsbare plaatsen werden zandzakken neergelegd. Hoewel het water begint te zakken heeft de politie iedereen aangeraden de zandzakken te laten liggen omdat er morgen opnieuw veel regen kan vallen. Ramptoeristen is gevraagd uit het gebied weg te blijven om de wegen vrij te houden voor hulpdiensten. Ook Nede, op de grens van Twente en de Achterhoek, kampt met hoogwater. Op sommige plaatsen is er water van de Buurse beken over de dijk gestroomd. Op de Noordzee is in zwaar weer voor de kust van Bloemendaal een boot van de reddingsbrigade omgeslagen. Er waren vijf mensen aan boord. Het is onduidelijk of ze alle vijf van de reddingsbrigade waren. Vier van hen raakten licht gewond. De vijfde opvarende was zwaar gewond en werd een tijdje vermist. Nadat hij was gevonden werd hij op het strand gereanimeerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is nog onduidelijk. Bewakers van een gevangenis in Californië hebben het vuur geopend op gevangenen die in opstand waren gekomen. Zeven gedetineerden raakten gewond. Het is onduidelijk of ze schotwonden hebben of dat ze op een andere manier gewond zijn geraakt. De rellen begonnen op de buitenplaats van de Folsom-gevangenis. Binnen een half uur was de rust hersteld. Wat de aanleiding was voor de opstand is niet duidelijk. In de Folsom-gevangenis zitten meer dan 3500 mensen en zo'n 200 van hen waren betrokken bij de rellen. Het weer vanavond en vannacht aan de kust nog wat buien. Morgen overdag veel regen en wind en hooguit 17 graden. Maandag nog buien, maar daarna droger.